Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd in centraal Gaza. Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat een drone een auto had geraakt... die daardoor in brand vloog. Volgens Israël was de aanval gericht op iemand van islamitische jihad... die een aanslag zou willen plegen. Of dat klopt is niet te controleren. Lokale hulpverleners zeggen dat er vier gewonden zijn. Over doden is niets bekend. Sinds 10 oktober geldt er een staakt het vuren. Zowel Israël als Hamas beschuldigen elkaar sindsdien van schendingen. Rond de plaats Baarle-Nassau in Noord-Brabant... mogen boeren voorlopig geen kippen, eieren, mest of strooisel vervoeren. Net over de grens in België is de vogelgriep uitgebroken. Het ministerie van Landbouw wil met het vervoersverbod verspreiding in Nederland voorkomen. Het onderzoek naar de bron van de besmetting in België loopt nog. Sinds vorige week geldt er weer een landelijke ophokplicht... vanwege een uitbraak op een kippenboerderij in Drenthe. Max Verstappen is als 50 geëindigd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. Verstappen was sneller dan WK-leider Piastri, die achtste werd... maar start ver achter Lando Norris, die was de snelste in de kwalificatie... en pakte pole position. De wedstrijd start komende avond om 9 uur. Op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili heeft Hetty van der Wouw goud gewonnen op de kilometer tijdrit. Ze reed de finale in 1 minuut en 3 seconden. Een fractie van een seconde sneller dan tijdens de kwalificatie... waar ze afgelopen middag al haar eigen wereldrecord brak. Van der Wouw was in de finale ruim anderhalve seconde sneller dan de nummer 2... Jana Bulakova uit Rusland. Het weer. Vannacht trekken veel buien over het land aan de kust, mogelijk ook met onweer. Het koelt af tot 4 graden in het zuiden en 9 graden aan zee. Komende dag blijft het regenachtig. In de middag klaart het wat op bij een graad of 11.